Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse kinderen zitten in chatgroepen... waarin andere kinderen worden aangespoord tot geweld. De krant NRC ontdekte dat minstens 25 jongens en meisjes uit Nederland... actief zijn in zulke groepen. Het kunnen zowel slachtoffers als daders zijn. Kinderen worden via een game of social media naar zo'n chat gelokt... en daar afgeperst. Ze worden gedwongen om bijvoorbeeld iemand te mishandelen... seksueel te misbruiken of om iemand of zichzelf pijn te doen. Beelden daarvan moeten dan gedeeld worden in de chatgroep, bijvoorbeeld op Telegram. Tijdens een pro-Palestina-demonstratie in Brussel is iemand neergestoken. Volgens ooggetuigen kwam een man die niets met het protest te maken had de menigte in... en stak hij in op iemand. Het slachtoffer zou uit Gaza komen en is in levensgevaar. De vermoedelijke dader is opgepakt door de Belgische politie. Woensdag moet duidelijk zijn wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden... nadat die van NSC vrijdagavond allemaal opstapten. Er zijn nu nog maar twee partijen over in het demissionaire kabinet. VVD en BWB. En die zeiden in het tv-programma Café Kok dat het ze gaat lukken om samen verder te gaan. Mijn inzet is daar helemaal op gericht. We moeten zo snel mogelijk verder. Nederland kan niet wachten. Woensdag in het debat moet in ieder geval duidelijk zijn... hoe wij inderdaad constructief verder willen. En de namen, hè, dat kost altijd wel meer tijd met screening en dat soort zaken... maar dat we wel aangeven hoe dat gebeurt. En ik eh, proef bij beide partijen veel eh, bereidwilligheid daarvoor. NSC stapte vrijdag uit het kabinet... omdat hun buitenlandminister Veldkamp volgens hen geen ruimte kreeg... om maatregelen te nemen tegen Israël. En na vijf dagen vol schepen, feesten en 2,5 miljoen bezoekers... is Sail Amsterdam weer voorbij. Alle indrukwekkende talships zijn de stad weer uitgevaren... en de kades rond het ijs zijn weer rustig. Volgens de directeur ging het allemaal redelijk probleemloos. Er zijn hier en daar wat kleine aanvaringen geweest... maar niet dusdanig dat dat tot heel veel schade heeft geleid. En als dat gebeurd is, dan hebben ze dat met elkaar eh, opgelost. Dus eh, ja, en dan gaat wel eens wat mis... Er zijn heel ervaren schippers, iets minder ervaren schippers. Maar we hebben ook gezien dat er ook mensen tussen voeren... die niet zo lang meer volgens mij op het water geweest zijn. Nou goed, het is allemaal opgelost en het ging allemaal. En dat is ook wel het, oh, het evenement wat we gezien hebben. Een feest van verbroedering, zowel op het water als op de kades. Over vijf jaar, in 2030, is er weer een nieuwe editie van SIL. Het weer, de temperatuur loopt vanochtend snel op. Op de meeste plekken wordt het zonnig. Alleen in het noorden valt misschien een bui. Het wordt zo'n 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWW. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Monnikendam en Broek in Waterland.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 Still you will be tired. You can stay as cold. find peace. we've got to do for self now. Before you know, the world will be passing us by. So hear my song. Come on, it's time to organize. sacrifice for the children to see a much better life.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 Met tong leg op mijn kin. Ik vind je lekker. Fok, ik verrek mijn nek. Je bent zo lekker. Je mama helemaal gek. Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik, die heb techniek. Je krijgt een getrek trek en daar hoef ik niks voor terug. Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug. Ik ga vergeten en laat ze lopen. Als het de haars niet is, dan ben ik wel bezopen. De pizza baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan. Ik vind je lekker, je bent een lekker ding. Je bent zo heet, met tong leg op vakantie, ja je bent een zoete lolly.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 Nederlandse kinderen worden in online chatgroepen afgeperst en aangezet tot geweld, heeft NRC onderzocht. Kinderen worden via games geronseld en volgens de krant zijn er zeker 25 Nederlandse jongens en meisjes actief in de chatgroepen. In Frankrijk wordt een man vervolgd voor meervoudige moord... in de zaak rond de vier lichamen die zijn gevonden in de Seine. De vier mannen zijn mogelijk gedood omdat ze homo zijn. Het demissionaire kabinet wil woensdag duidelijkheid hebben... over hoe de kabinetsposten worden verdeeld na het vertrek van NSC. Nu worden de vrijgekomen portefeuilles nog waargenomen door de andere ministers. Het weer in het noorden misschien een bui, verder veel zon en maximaal 24 graden. Dit is ZFM. on. She could be 18, 18 with an attitude of 19. Kinda snotty, acting real rude. But as long as you a diggy, diggy, thick girl, you know that it's on. You know that it's on. Sexy the dance floor, sexy and real Hey. Saying she been peeping and I dig the last video. Somewhere Nelly we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair, and I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare, and I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the dozies. Oh. front act. Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, flipping, the whip my own name now. Damn change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, no more. I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own getting Pictures out of New Jersey from Courtney B.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 tell ya You won't believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me for dough And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly can we get tickets to the next show? Hell no You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bob Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish.